12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Stadskanaal zijn in een woning wapens gevonden. Het gaat onder meer om revolvers, jachtgeweren, kogelgeweren, hagelgeweren en een kruisboog. In het huis lag ook munitie. Agenten vonden de wapens gisteren na een anonieme tip. De bewoners, een man en een vrouw, zijn aangehouden. Ze zitten vast en worden vandaag verhoord. In Rusland zijn er bijna 9000 besmettingen met het coronavirus bijgekomen. totaal aantal besmettingen in Rusland staat nu op 528.000. 7000 Russen zijn aan het virus overleden en dat is relatief weinig. Critici zeggen dat de Russische autoriteiten de omvang van de epidemie om politieke redenen kleiner maken. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie noemt de cijfers moeilijk te begrijpen. Het Kremlin ontkent dat er met de cijfers wordt gesjoemeld. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt nadat een agent vrijdagavond een zwarte man had doodgeschoten bij zijn arrestatie. De man zou in zijn auto in slaap zijn gevallen bij een restaurant. Toen agenten wilden controleren of hij onder invloed was, pakte hij een taser af en richtte die op een agent, waarna die hem doodschoot. De agent is ontslagen, een andere agent mag voorlopig niet meer op straat werken. Het aantal vluchtelingen dat de Europese Unie probeert binnen te komen is na een stevige daling weer sterk toegenomen. In mei waren er op de belangrijkste routes 4300 illegale grensoverschrijdingen. En dat is bijna drie keer zoveel als in april... toen het aantal door de coronapandemie sterk was gedaald. Mensen proberen vooral via Turkije en Griekenland binnen te komen. Dat zijn vooral Afghanen. Koudem in Friesland zijn vannacht twee mannen van 23 overleden... nadat hun auto van de weg was geraakt en tegen een boom was gebotst. De bijrijder overleed in de auto. De vermoedelijke bestuurder werd door de politie later dood aangetroffen... in een loods van een boerderij. Het weer wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. In het noorden valt vanmorgen al een enkele bui.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 Welkom terug, zou ik zeggen, bij CFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Dit is het tweede uur van in totaal drie uren jazzmuziek... waarbij eh, ik het laatste uur gevuld heb, ga vullen... met eh, Nederlandse jazzmuzici... waarvan het merendeel eh, in de krocht is geweest of regelmatig komt... Eh, dit was het orkest van Dick Sutholter. Dick Sutholter. En uh, het was uh, Isn't It a Lovely Day? Ja, dat is het ook. Het volgende stuk is van hetzelfde orkest. En daar gaan wij horen een prachtig stuk. The Blue Room. En de trombone wordt daar bespeeld door niemand minder dan Roy Williams. met gekreun. Dat was de fantastische Hammondman, Mr. Jimmy Smith... met het stuk Satin Doll. We gaan nu eh, nu naar Zuid-Amerikaanse sferen... West Montgomery, How Insensitive. Sensitive Wes Montgomery. In deze coronatijd. Voor de eerste keer dat ik het woord uitspreek in deze uitzending. Wordt er eh, volgens de berichten heel veel eh, thuis eh, gedaan. Wat eerder niet werd gedaan. Zoals het spelen van spelletjes. En mij is ter oor gekomen dat een van de vaste luisteraars... op leven en dood een hele competitie speelt... al wekenlang uh, met het spel Yatzee. En het vervelende is dat uiteindelijk... als je steeds maar achter elkaar gaat verliezen... dan raak je in een eh, vreselijke stemming. En om dat een beetje het, eh, goed te maken... ga ik voor de betrokkenen laten horen... Nina Simone, Blues for Mama. you all alone to weather this old storm. He's got another woman now uh, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired out of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you gonna do. They say you left a fuss and fights and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind it and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. the whole round world know it wasn't you that caused this bit of fate. All these years you loved him, and he knows it's true. Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guy. what you gonna do now? good old Ned Gonella on the sunny side of the street. Ik heb een eh, cd voor me liggen. En die heet Latin Jazz Party. En eh, een van de stukken daarop wordt gespeeld door Bob Brookmeyer, zijn trombone... en Lalo Schifrin, die speelt eh, piano. En we gaan luisteren naar het stuk Samba Parados. Thank you. Dat was eh, Esther Phillips. Een uh, gospelzangeres uit Amerika. Met het uh, eh, nummer Fever. Dan gaan we nu naar Jay McShen en El Casey. En we gaan die horen in een stuk Hello Little Girl. you see. Well, I'm doing alright. Well, I found a little Goopy doll. Well, I'm doing alright. Lord, I found a little Goopy doll. Well, she lives three flights out, and she sends me with a smile she calls me a lover. Yes, and a beggar too. Well, she calls me a lover. Yes, and a beggar too. Now ain't you sorry, little girl, at my at my new little girl, ain't you? Ik ga naar Art Pepper. Dat is een uh, Amerikaanse altsaxofonist... die eh, in de jaren 50 furoren maakte... maar eh, tegelijkertijd ook verslaafd raakte. En het bijzondere is dat hij uiteindelijk... dat hij diverse keren daardoor in de cel belandde... en in een gevangenisorkest weer ging spelen... en daar eigenlijk zich kon bekwamen. En, en eh, in zijn stijl. En toen hij eruit kwam, eh, wilde iedereen heel graag met hem spelen... vanwege zijn unieke sound. Mijn collega Jeroen heeft al eens een hele uitzending eh, aan hem gewijd. Ik ga nu laten horen Art Pepper, What's New? some fun out of life. En we gaan eh, al bijna het tweede uur ZFM Jazz afsluiten. Misschien met nog iets extra's. Maar eh, voorlopig gaan wij eh, het doen met Louise Henrique. Vocal en gitaar. En hij wordt begeleid door een enkele ritmische ondersteuners. Maskenada. En het bijzondere van dit stuk is zijn bijzondere intro, zullen we maar zeggen, met zijn neus- en keelklanken. Maskenada, Luis Enrique. van uh, Louise Henrique gaan wij eh, het tweede uur zometeen afsluiten. Daarna eh, van 12 tot 1 is er nog een uur ZFM Jazz. En dat is uitsluitend met Nederlandse jazzartiesten... waarvan het grootste deel regelmatig kwam en komt in de krocht.